Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Florida is de ruimtesonde gelanceerd... die onderzoek gaat doen naar de oppervlakte van de zon. Gisteren werd de lancering nog 55 seconden voor het begin afgeblazen... vanwege technische problemen. De missie van de sonde duurt 7 jaar. Hij zal de zon dichter naderen dan andere ruimtevaartuigen ooit deden... Door de metingen hopen onderzoekers inzicht te krijgen in het ontstaan van de zonnewind. Deeltjes die met supersonische snelheden van de zon wegvliegen en op aarde voor het poollicht zorgen. In Zweden is een lid van een neonazistische beweging gearresteerd... op verdenking van plannen om twee journalisten te vermoorden. Op de computer van de man vond de politie documenten met informatie over twee journalisten... die werken voor het grootste, grote Zweedse mediabedrijf Midmedia... Ook lagen er een zelfgemaakt geweer, munitie en geluiddempers. De verdachte weerspreekt de beschuldigingen. In Antwerpen is de rampenfase uitgeroepen vanwege een grote brand in de haven. Sinds gisterochtend staat een loods met nikkelsulfide in brand... en de Vlaamse brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle. De rook leidt tot irritatie en stankoverlast. In een straal van bijna twee kilometer zijn bedrijven en schepen ontruimd. Een drukke toegangsweg naar de haven van Antwerpen is dicht. Bij een schietpartij in Manchester zijn afgelopen nacht tien gewonden gevallen. Niemand is in levensgevaar. Volgens de Britse politie waren er veel mensen op de been... omdat in de buurt net een groot feest was afgelopen. En de eitunnel in Amsterdam is in beide richtingen weer open. Hij was urenlang dicht vanwege een brand die gisteravond woedde in een technische ruimte. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Het weer, veel bewolking, vanmiddag wat meer zon, al kan er in het noorden wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen verdwijnt de warmte en zijn er regen- en onweersbuien.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 Fijn dat je luistert naar CFM. En dan met name CFM Jazz. Zondagochtend 10 uur. Dan is het de hoogste tijd voor jazzmuziek natuurlijk. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco B. Uh, ja, welkom bij het eerste uur zou ik zeggen. Eh, de start was eh, door een bekende dame met een heel bekend lied. Take 5. En dat was natuurlijk gecomponeerd door eh, Paul Desmond. En dit was de uitvoering van Carmen McRae. Die heeft ooit in 1962 alweer een LP gemaakt waar dit nummer op stond. En de bezetting toen was Dave Blueberg piano. Paul Desmond saxofoon. ja, dat waren natuurlijk de belangrijkste mensen daarvan. Ja, hebben we een thema vandaag? Nee, we hebben geen thema. We hebben gewoon mooie zomerse jazzmuziek. Van alles wat. Modern en eh, ja, mainstream vooral. En er zit van alles tussen. Zo ook Cory Weeds. Cory Weeds heeft er net een nieuwe eh, eh, CD uitgebracht. Ja, helaas heb ik die thuis laten liggen. Ik had er wat van willen draaien. Maar wat ik wel bij me heb is nog wat van een oude cd van, een, van hem. Everything Coming. een cd'tje uit 2000. Everything Coming Up Weeds. En daarvan dit nummer, Little Unknown, Corey Reese. Mm-hmm. heeft het moeilijk zo te horen. Dus eh, we gaan hem langzaam afsluiten. Corrie Weeds, een eh, hele bekende naam in eh, Canada. De omgeving van Vancouver. Maar ook in New York. Het is natuurlijk een ontzettende grote meneer daar in Canada. heeft ooit een, een jazzkelder opgericht. Was daar zelfs de eigenaar van. Corrie Weeds, het Salad Jazz Club in Vancouver. ja, mooie muziek. Volgende keer zal ik zijn nieuwste cd meenemen. Die is echt fantastisch. Cory Weeds. Ja, eigenlijk oude stijl jazz, maar veel mensen waarderen dit. Eh, dan kom ik bij een ander, en gaan eens even kijken, een zangeres. Een nummer wat iedereen kent in de uitvoering van Mama Cash.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 Oh, how you linger Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss. We dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worry behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. Oh. means whatever. was natuurlijk Ella Fitzgerald. En eh, je hoorde natuurlijk wel aan dat specifieke saantje dat erachter zat. Met Louis Armstrong. En er werd natuurlijk ook in dit nummer eh, gesket. En eh, Louis Armstrong, de uitvinder van de sket zou ik bijna zeggen. Ooit ontstaan doordat hij de tekst kwijt was. En zelf maar wat woordjes stamelde. Sketten genoemd. Ehm, ja, daar kom ik bij. Een hele bijzondere figuur in de jazz. Paul González. Uh, speelde onder andere met Clark Terry en natuurlijk met uh, uh, Duke Ellington. En dat is wel een hele bijzondere figuur geweest in de jazz, die Paul Consalves. Ja, niet zo betrouwbaar, was verslaafd aan alcohol en drugs. En tijdens zijn optredens waren zijn fysieke toestanden af en toe zo slecht... dat Ellington hem wel eens strafte met extra lange soli. Of zelfs ja, wegstuurde om even te onnuchteren, om even in het, in het publiek te gaan lopen. Eh, dat is ook eh, ja, eh, gebleven. Want de, een van de laatste keer dat hij hier in Nederland optrad... dat was met het orkest van Boy Edgar. Ergens in 14 mei 1974 in het Park Schouwburg in Hoorn. is hij ook weer al spelend van het podium het publiek ingegaan. Maar dat was dan allerlaatste solo. Want de volgende ochtend werd hij doodgevonden in een hotelkamer in Londen. ja, overdoses drugs. Ja, het een bekend verschijnsel in de jazz. Eigenlijk heel veel soorten muziek. Eh, drugs en drank is niet goed voor je. Maar eh, sommige mensen hebben het nodig. En daar toch maar een nummertje van Paul Consalves. Eh, van een cd'tje samen met Clark Terry. Daylight Express. En dan gaan we eens even kijken welke we doen. Paul's ID dan maar. cd of LP was het toen de tijd. Daylight Express is natuurlijk een, eh, mooi stukje eh, ja, muziek om in de kast te hebben staan. Af en toe eens eruit te trekken en eh, gewoon te draaien. ja, we hebben wel weersomslag gehad natuurlijk. champie, maar wel ook weer fijn. Ik liep van de week even in de duinen en dan had het ook geregend. En dan die geur. De, de, afgelopen weken kon je eigenlijk niet wandelen in de duinen. Het was te heet. Maar nu ging het weer. En dan die geur van die regen. Het was fantastisch. Eh, als je dan je ogen dicht deed, kon je daar de mooiste voorstellingen bij maken. En over de ogen dicht doen, dat, daar zingt Sally Knight, een eh, Britse uh, eh, jazz singer-songwriter, jazz ook. die zingt daarover. Close your eyes. zij is eigenlijk naar Amerika gegaan en is eigenlijk best wel, heeft al een aantal cd's gemaakt. Dit is een wat oudere cd van haar. Ik ga hem even opzoeken. Sally Knight. Close Your Eyes komt van de cd Faces of Love, cd 2007. Close your eyes, rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes, and I will close mine. Close Let's pretend that we're both counting sheep, sang sighs. The this is divine. Music play, something dreamy for dancing when we're here romancing. It's love's holiday and love. the Albany by yourself. Close Your Eyes, Sally Knight. Eh, ja, ik, als ik naar buiten kijk is het eh, toch een beetje bewolkt hier. Maar de temperatuur is wel heel aangenaam. Ik zei het net al, eh, perfect wandelweer om in de duinen te gaan lopen. Maar doe dat niet, blijf vooral luisteren. Of neem je radio mee met een koptelefoontje en muziek in de duinen lopen. Is ook geweldig natuurlijk. vorige keer heb ik nogal wat vintage jazz gedraaid. En toen, ja, en wat, wat eigenlijk ook de laatste tijd toch heel erg opgekomen is is Electro Swing. En een van die bands, er zijn er echt heel veel van. Ik denk dat ik wel twee uur eh, Electro Swing zou kunnen laten horen. Een van die bands heet Caravan Palace. Een eh, Franse band eh, ja, uit Parijs. de invloeden van Django Reinhardt, Lionel Hampton, maar ook van Daft Punk. En die hebben ooit die hebben verschillende cd's gemaakt al. Uh, hebben ooit op het, een, een van de festival gespeeld. het Django Reinhardt Festival je snapt wel welke kant het dan een beetje uitgaat. En dat is eh, eh, mooie muziek. En ik ga er wat van draaien, gewoon om misschien kennis te maken. Dit nummertje, Jolie Coquin, is een, ooit een, volgens mij een single geweest zelfs. Ik ga hem even opzoeken. Palace. Oh, zo ga ik hem vinden kan. Caravan Palace. Komt-ie. Jolie Coquine. jazz moet de grenzen verleggen. En dat doen we natuurlijk ook wel een beetje in dit programma van ZFM Jazz. We draaien gewoon mainstream. We draaien ook wat af en toe eens wat moderners. Van je moet af en toe eens over de schutting kijken. Ja, we bekend gezegd eh, we, we, keren terug in een rustige vaarwater met eh, dit nummer. Kent iedereen. Gewoon omdat het zo mooi is. she said, I want to get what's mine. met eh, Jezebel. Mooi nummer. Eh, dat past dus ook bij de zondagochtend. Deze, dit soort klanken. Eh, maar wat ook bij de zondagochtend past... is muziek van een, een pianist. Jamie Saft. En die heeft weer een nieuwe cd uitgebracht. Jamie Saft Quartet. Op dat typische label Rare Noise Records. En dat is een mooie cd geworden. De cd heet... Blue Dream. Er zijn verschillende soorten stukken op. En ik denk ook wel dat het een hele bijzondere cd is. Ik heb maar een bekend nummer gekozen, Violets for Your First. Eh, we kennen het allemaal in de uitvoering van Johnny Hartman. Maar deze uitvoering is van Jamie Soft Quartet. Jamie Soft piano. Uh, eens even kijken, Jamie Soft Quartet. Komt-ie. Jamie Soft Quartet. Met op piano Jamie Soft, natuurlijk. Eh, Bill McHenry die, eh, blies die mooie tenor saxofoon. En Bradley Christopher Jones, acoustic eh, bas. En Nasheed Waits op de drums. Ja, bijzondere cd uitgekomen in 2018. Want we draaien natuurlijk ook hele nieuwe dingen in CFM Jazz... Maar we draaien ook hele oude dingen. Als je dit hoorde, dit doet toch aan de jaren 50 denken. Dat nummertje Violets for Your First'. Eh, maar aan de, ja, iets ouds is natuurlijk ook Mel Tormé. The Folks Who Live on the Hill. Eh, van een live cd. Many men with lofty aims Drive for lofty goals Others play at smaller games being simpler souls. I am of the latter brand. All I want to do is to find a plot of land and live there with you. Someday We'll build a home on a hilltop high. You and I, shiny and new, a cottage that two can fill and we will be pleased to be called the folks who live on the hill. Yes, someday we may be adding a thing or two, a wing or two. We will make changes as any family will. but we will always be called the folks who live on the hill. Our veranda will command a view of meadows green, the kind of view that simply has to be seen. And when the kids grow up and leave us, we'll sit there watching the same old view, just we two, Darby and Joan, who used to be Jack and Jill. The folks who like being called Minder bekend, maar zeker net zo goed, is een eh, Duitse Monika Herzig. Is eh, volgens mij naar Amerika gegaan om daar haar opleiding eh, verder te volmaken. Heeft al een aantal cd's uitgebracht. En haar laatste cd uit 2018 is Shiro's. En daar staan bijzondere nummers op. Bijvoorbeeld twee popnummers. Ain't No Mountain High Enough en The House of the Rising Sun in een jazzbewerking. Maar ik heb gekozen voor een, een, een, een nummer wat ook heel mooi is. Dat is eigenlijk een instrumentaal nummer als een soort tribute to Nancy Wilson. En zo heet het ook, The Portrait of Nancy Wilson. En Monica zich met uh, de Nancy, Nancy Wilson Portrait van haar cd She Rose. Eh, cd geworden. Die Shiro's van eh, eh, Monica Herzig. En Monica Herzig speelt piano natuurlijk. Dat had ik helemaal vergeten te zeggen. Pianiste. Prachtige cd geworden. Echt klasse. 2018 uitgekomen. Ik zit even te kijken. Het is een hele lange lijst wie er meespelen. Maar de tenorsaxofoon Jamie... Ada Rovati, tenorsaxofoon... en Ingrid Jensen, trompet... Ah, het is een groot gezelschap, maar uh, klasse cd. Uh, eh, Monika Herzig, onthoud die naam. Eh, dit hoge niveau houden we vast, wordt wel eens gezegd op bepaalde zenders. En dat doen we door middel van natuurlijk iets van Nancy Wilson te laten horen. Nancy Wilson, de vrouw met de gouden keel, wordt ze wel genoemd. En ja, wat is het meest opvallende aan Nancy Wilson? Dat is toch haar de timing soms eh, is ze bewust lui lopend op de puls. En dan weer op cruciale momenten erbovenop. En de klankkleur van haar stem. Ja, het is uh, The Girl with the Honey-Coated Voice werd ze in Amerika genoemd. Daarom Nancy Wilson zelf met Call Me. Nancy eh, Wilson. Kom ze. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me, and I'll be around. When it seems your friends desert you there's somebody thinking of you. I'm the one who will never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me, and I'll be around. Now, don't forget me, cause if you be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me. Please call me. Call me. Tell me call me Ja, het eerste uur van eh, CFM Jazz zit er alweer op. We hebben weer van alles gedraaid. En ja, dan is altijd de vraag, wat kan je nu draaien naar Nancy Wilson? Nou, daar komt er maar één aanmerking voor mij. En dat is Marlena Shaw. Dat ligt natuurlijk een beetje in het verlengde. Eh, ja, het laatste nummertje voor de klok van 11. En na 11 gaan we rustig verder draaien met Cannonball Elderly Karin Souza, uh, eh, uh, Henry Texier, Suzanne McCorkle. De Manhattan Transfer, nieuwe cd uitgebracht. Dave Liebman, Nelly McKay, nou, te veel om op te noemen. We gaan lekker luisteren naar Marlena Shaw. En eh, wat gaan we daarvan draaien? Het is even kijken, ik moet even opzoeken waar ik haar neergezet heb. Marlena Shaw. Eh, daar heb ik hem. Save the Children van een eh, LP Marlena uit 1972. Marlena Shaw. ask a question? Who really cares? To save a world in despair, who really cares? Marlena Show, Een, eh, een, LP'tje uit 1972.